Het team bestaat uit medewerkers van de Commissie Binnenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden. Ze zullen nader onderzoek doen naar de mislukte aanslag van eerste kerstdag op een Amerikaans vliegtuig dat vanaf Schiphol was vertrokken. Het team wil informatie vergaren voor het verhoor van de verdachte van de aanslag, een Nigeriaan. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord en poging tot gebruik van een massavernietigingswapen. De man probeerde explosieven die hij in zijn onderbroek had verstopt tot ontploffing te brengen tijdens de vlucht van Amsterdam naar Detroit. WN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gaat morgen naar Haiti. Bij de zware aardbeving van afgelopen dinsdag kwamen ook 37 medewerkers van de VN-vredesmissie om het leven. Nog ruim 300 medewerkers worden vermist. Met zijn bezoek wil Ban zich solidair tonen met de bevolking en de VN-staf. Ook wil de band de ravage zelf zien, zodat hij een inschatting kan maken over de benodigde humanitaire hulp. De VN wil 550 miljoen euro bij elkaar brengen voor noodhulp. Het Nederlandse marineschip Pelikaan is van Curaçao op weg naar Haiti. Ongeveer 80 militairen brengen hulpgoederen. Het ministerie van Defensie verwacht dat het schip maandagochtend aankomt. In de hoofdstad Port-au-Prince is de situatie chaotisch en is er een tekort aan bijna alles. In de stad wordt geplunderd en lopen bendes met kapmessen over straat. Ook lopen er 4000 ontsnapte gevangenen rond. Prins Willem-Alexander heeft gisteren zijn schouder gebroken. Bij het schaatsen op de Uithof in Den Haag schoot zijn linkerarm uit de kom bij een val. Hij duwde de arm zelf terug, maar bij controle in het ziekenhuis bleek er toch een breukje te zitten. Willem-Alexander moet de schouder een aantal weken rust geven... en daarom draagt hij drie of vier weken een draagband. Het weer.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 It's all about the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I já. girl so close and be denied. sounds of the Mac